4 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Een van de mannen die deze week in Frankrijk werden opgepakt... op verdenking van mensensmokkel is een Nederlander. Dat zeggen bronnen bij de Franse politie. De man zou tegen betaling zo'n 100 migranten hebben geholpen... bij de oversteek over het kanaal. Een migrant verdronk. De verdachte is een Nederlander van Chinese afkomst... en zou in augustus en september opblaasboten aan migranten hebben geleverd... voor 1000 à 3000 euro per persoon... Hij zou niet alleen hebben gewerkt, de Fransen hebben ook twee Afghanen aangehouden. Minister Blok van Buitenlandse Zaken gaat maandag toch naar Luxemburg... voor een belangrijke EU-vergadering over de situatie in Turkije en Syrië... en over de brexit. Blok was eigenlijk van plan om koning Willem-Alexander en koningin Maxima... te begeleiden bij een staatsbezoek aan India... maar een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat er een Nederlandse minister bij moet zijn... als er een gezamenlijk EU-standpunt over Turkije wordt bepaald. Minister Blok vliegt twee dagen later alsnog naar India. De directeur van het Centraal Planbureau, Laura van Geest... stapt over naar de Autoriteit Financiële Markten. Ze volgt daar Merel van Vroonhoven op als bestuursvoorzitter. Van Geest zat sinds 2013 als directeur bij het CPB. Ze begint op 1 februari bij de AFM. De eerste mens die een wandeling in de ruimte maakte is overleden. Alexei Leonov was piloot bij de luchtmacht van de Sovjet-Unie... en verliet op 18 maart 1965 zijn ruimteschip. Eenmaal buiten blies zijn pak zo ver op dat het hem niet lukte... om weer via het luik terug naar binnen te gaan. Pas toen hij wat lucht uit het pak had laten weglopen... kon hij het schip weer in. De wandeling duurde in totaal 12 minuten. Alexei Leonov was 85 jaar. Het weer vanavond vooral in het noordwesten enige tijd regen. Elders is het vaak droog. Dan waait een matige tot stormachtige zuidwestenwind... en met name aan zee komen zware windstoten voor. In de loop van de nacht neemt de wind wat kracht af. Morgen is het, met uitzondering van Limburg, lang bewolkt en regenachtig. Het wordt 12 tot 19 graden.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 En het staat behoorlijk vast op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. 15 kilometer file daar tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoudendorp. En daar heb je een half uur op onthoud. En op de A9 van Amstelveen naar Den Helder 10 minuten vertraging tussen Akersloot en Heilo.